Velden met het NOS-journaal. De man die vannacht is opgepakt bij het Amerikaanse Correspondence Dinner... was van plan een aanslag te plegen op mensen uit de regering Trump. Dat meldt CBS Nieuws op basis van twee bronnen. Het diner werd stilgelegd nadat een gewapende man de balzaal probeerde binnen te dringen. President Trump werd geëvacueerd. De verdachte zou niet specifiek hebben gezegd dat de aanslag op de president was gericht. De schutter hield zich vermoedelijk schuil in het hotel waar het diner gehouden werd. Het gaat om een 31-jarige leraar uit Californië. Waarschijnlijk handelde hij alleen. De man is door de Secret Service overmeesterd. Het correspondence werd niet hervat en wordt komende maand alsnog gehouden. In Goes heeft de politie vannacht iemand neergeschoten. Het is nog niet precies bekend wat eraan vooraf ging. Volgens de politie in Zeeland voelde een agent zich genoodzaakt om te schieten. De politie heeft niet gezegd hoe de persoon eraan toe is. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is normaal als agenten hun dienstwapen gebruiken. In Oekraïne wordt vandaag de kernramp in Tsjernobyl herdacht. Het is 40 jaar geleden dat de grootste kernramp uit de geschiedenis plaatsvond. In de dagen na de ramp trok een radioactieve wolk over Oekraïne, Rusland en Belarus. Ruim 8 miljoen mensen werden blootgesteld aan de straling. President Zelensky zei op sociale media dat 40 jaar later de wereld weer op de rand van een nieuwe ramp staat. Hij doelde op de aanvallen van Rusland. Vorig jaar werd bij een aanval de sarcofaag geraakt die om de reactor in Tsjernobyl heen is gebouwd. In een huis in Veendam in Groningen is vanochtend iemand lichtgewond geraakt bij een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. De politie kreeg iets voor zeven uur de melding over een ruzie in een woning. Waarom de twee ruzie hadden onderzoekt de politie in Veendam nog. Het weer volop zon, vanmiddag ook sluierwolken. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. En vannacht, Koningsnacht, is er een mix van wolken en opklaringen... en koelt het af tot 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de m 201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd.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 Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. to glowing ashes. For flames and love lived such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. In, goedemorgen in ieder geval. Het is zondag 26 april en het is iets na tienen. En de komende twee uur neem ik je mee op reis. Naar de andere kant van de wereld. Naar een stad die nooit slaapt. Waar je neonlichten reflecteren in natte straat. En waar de jazz al decennia lang een bijzondere plek heeft. Tokio. Japan en jazz, het is die combinatie die misschien niet meteen voor de hand ligt... maar niets is minder waar. Jazz leeft daar heel intens met een diep respect voor traditie... en een unieke eigen interpretatie. We staan nu stil bij jazz in Japan. En dat doen we aan de hand van een aantal eh, Japanse jazzmuzikanten... maar ook een aantal van grote corriveeën... die live in uh, eh, eh, Tokio hebben opgetreden. Nou, laten we eens beginnen met een wat rustige muziek. Dat is de Japanners wel toevertrouwd. Early Summer. mooie muziek. Maar eh, een van de nadelen van de Japanse muzikant is dat ze vaak heel lang doorspelen. Het nummertje duurde 10 minuten en 40 seconden. Maar dat gaan we niet doen natuurlijk. Dat past niet in deze uitzending. Je hebt geluisterd naar Ryo Fukui. Dat is een pianist. Speelde in de jazzclub eh, in Sapporo. Eh, Slowboat heet die jazzclub. Was van zijn echtgenote volgens mij. En ja, dit is wat ouder werk. Maar heel veel van zijn muziek is opnieuw uitgebracht. En dit is van een cd die in 2018 opnieuw uitgebracht is. Scenery. En dan gaan we naar een andere hele bekende Japanse uh, jazzmuzikant. Speelt fluit en eh, eh, sax. En zijn naam is Sadeo Watanabe. Morning Island. deze, uh, wat daarna was wel een hele bekende jazzmuzikant. Eh, opgeleid in Amerika aan het Berklee College of Music in Boston. Was ook een verdienstelijk fotograaf, veel fotoboeken gemaakt. Bijzondere figuur. we gaan over naar een westerling die toch ook graag in Japan speelde. En die een cd gemaakt heeft, Jazz Impressions of Japan. En dat is Dave Brubeck met de Quartet. Tijdens de tournee heeft hij idee opgevat om daar een hele cd over te maken. En dat is eh, mooie muziek geworden. Ik heb gekozen voor het nummertje, eens even kijken, de Dave Brubeck Quartet. As Rising Sun, Japan, het land van de reizende zon. Mooi hoes ook deze. Dave Brubeck Quartet uit 1964. Eh, eh, de meningen over deze eh, LP zijn nogal verschillend. Of je vindt het het einde, of je vindt het gevreubel. Pseudo-intellectueel gevreubel. Ik vind het zelf wel mooi. Het is toch een, een ontspannen sfeer. En Tokio is een stad waar jazz niet alleen in concertzalen leeft... maar juist ook in kleine intieme jazzcafés, zogenaamde jazzkissa. Dit zijn plekken waar mensen samenkomen in stilte om naar platen te luisteren. Geen gepraat, geen telefoons, alleen muziek. En sommige van die cafés bestaan al jaren, sinds de jaren 50. En de eigenaar kiest wat muziek uit, en de, vaak van vinyl... en gaat rustig die platen draaien. En de mensen luisteren aandachtig. En dat zegt veel over hoe jazz in Japan wordt beleefd. Met aandacht, respect en de mediatieve rust. Eh, ik had ook beloofd gewoon veel westers, nou veel, een aantal westerse mensen te draaien die in Tokyo live speelden. Onder andere Emily Claire Barlow, een Canadese jazzzangeres. Live in Tokyo, deed uit 2014. Sunshine Superman. Volgens mij kent iedereen het nummer nog van Donovan. softly through my window today. I could have tripped out easy, but I changed my ways. Well, it'll take time, I know it. Oh, but in a world, yeah, you're gonna be mine, I know it. And we'll do it in style, cause I've made my mind. I'll be your going to be mine tell you right now, any trick in the book, oh baby, all that I can find, yeah. ain't got nothing on me, but I can like a turtle, dive for pearls in your sea. Whoa, whoa, you you can just sit there thinking. Cause you can have for your own. Cause I've made my mind up. You're going to be mine. I'll tell you right now. Pick up your hands slowly. Ja, live in Tokyo. Emily Claire Barlow, een Canadese jazzzangeres. En dit nummertje kent iedereen nog wel uit het verleden. Ik denk 60er jaren Donovan. Sunshine Superman. Mooie uitvoering trouwens. Dan kom ik terecht bij een, eh, eh, een Japanse muzikant. En die, is, die heet Hiroshi... Even kijken. Hiroshi Yoshimura. Die maakt ook mooie muziek. En ehm, ja, dat is van die rustige muziek. En dit komt van een cd. Eh, Music for Nine Postcards. Blink heet het nummer. mooie muziek. Music for Nine Postcards. En dat wordt gespeeld door eh, Haroshi eh, Yoshi Mura. En het nummer heet Blink. Daar kom ik bij een Japanse uh, uh, jazzzangeres. Ja, zingt jazz, pop, van alles. En de naam is Ryu Miko. En daar gaan we ook wat van draaien. Samen met een band, de Route 14 Band. Carrying You. luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling, presentatie Alco Beuving. En we draaien vooral veel Japanse jazz. Eh, wat bijzonder is, Japanse muzikanten staan bekend op hun technische perfectie... en hun toewijding. Ze besturen Amerikaans, eh, bestudeerden Amerikaanse jazz tot in detail... maar voegen daar hun eigen gevoeligheid aan toe. Subtiel, verfijnd en vaak ook heel melodisch. Veel internationale artiesten noemen Tokio zelfs een van de beste plekken ter wereld om op te treden het publiek luistert echt. En dat zei Cannonball Adderley ook. Ehm, die speelde met zijn Sixtet. Eh, ook in Tokio 1963 de Work Song. Cannibal Adderley live in Tokio. Eh, ja, we draaien ook wel wat andere jazz tussendoor. En wat ik zelf altijd leuk vind is toch muziek uit films. En dat is de Franse versie van de Aristocats. Tout le monde veut définir un chat. José Germain. parce que chaque quand il est quatre retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue, sa trompette vous en fou Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. C'est ben, de le seul qui sache chaîne à swinguer. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes Quand tout le monde veut devenir un gâte il clash quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça suit comme un pied. Oh, rinky tinky tinky. Oui, c'est pire que, l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Oh, rinky tinky tinky. Oui, tout le monde veut devenir un gâte Parce qu'un chat, quand il est gâte retombe sur ses pattes. Un jouer du chanson devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des quatre. muziek van eh, eh, de Disney-film... The Aristocats Original Soundtrack, Franse versie. De moeite waard. Eh, we gaan weer terug naar Tokio. En in de 50 jaren werden er hele groepen Amerikaanse jazzmuzikanten ingevlogen... die daar live concerten gingen doen, vaak met elkaar. Onder andere live in de Nichiki Theater 1953... Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, Frim Fram Sauce. and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the shrimp ram sauce with the awesome play with your papa on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes, bobble doodles inside. Want the shrimp with the yours and vain, Mmm, Fabo on the side. Pork chops bacon. Won't awaken. Baba do do do zits on in the Sauce, grabbing, choking. Survival on the side. Now a fella, a fella's gotta eat right. for dance of Yes. <laughs> I want the prim, prim songs with the kiss of fire. We get to bubble, bubble, bubble, bubble, the Yes. Thank you, folks. Thank you. Nou. Ja, de Japanners weten goed nou, zich de muziek ook te eh, waarderen. Dit waren natuurlijk Ella Fitzgerald en Louis Armstrong... live at the Nichiki Geki Theater 1953. Tweede uur open ik met de Sushi Blues... en dat wordt gespeeld door Oscar Peterson Trio. Maar nu gaan we naar een Tito Puente. Wie kent hem niet? De king of the Latin jazz, zou ik bijna zeggen. En die heeft een nummertje, de Tokyo Blues. mooie muziek van Tito Puente. Eh, eh, eh, Tokyo Blues. Volgens mij is het nummer van Horace Silver, dacht ik, heeft het ooit gecomponeerd. We zijn bezig met een uitzending over Japan. We draaien veel Japans. En het is de hoogste tijd om weer een echte Japanner te draaien. George Otsuka. Uh, heeft een mooie nummertje Sea View. het komt van een cd'tje Breeze. Mooi nummer. naar ZFM. Het gaat vandaag over Japanse jazz en dat gaan we twee uur mee verder. Maar naast Japanse jazz hebben we natuurlijk ook zat andere.